Dan de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft in Liverpool een man van 53 aangehouden... nadat een auto was ingereden op een mensenmassa. Het gebeurde iets na 7 uur onze tijd. De politie zegt er expliciet bij dat het gaat om een witte Britse man... uit de omgeving van Liverpool. Hij is de bestuurder van de auto, zegt de politie. Op beelden is te zien dat de auto verschillende mensen raakt. Bijna 50 mensen raakten gewond. 27 van hen liggen in het ziekenhuis, onder wie vier kinderen. In de stad waren honderdduizenden voetbalsupporters op de been... vanwege de huldiging van Liverpool. De politie denkt niet dat er sprake was van een terroristische aanslag. Er worden geen andere verdachten meer gezocht. De Duitse bondskanselier Merz heeft op, een, heeft op de Duitse tv gezegd... dat het land geen beperkingen meer heeft voor lange afstandswapens voor Oekraïne. Het land kan zich daarom nu ook verdedigen met aanvallen op militaire posities in Rusland. Vorig jaar heeft Duitsland al akkoord gegeven op het gebruik van Duitse wapens op Russisch grondgebied. Minister Faber van Asiel en Migratie had de bedbad broodregeling in Amsterdam niet mogen stopzetten. Dat vindt de rechter. 28 asielzoekers zeiden dat ze door het stoppen van de regeling op straat zouden komen. De rechter vindt dat bewezen. Vindt dat bewezen is dat zij niet zelf voor bed, bad en brood kunnen zorgen... en dat ze nu veel risico lopen op een onmenselijke behandeling. En het Mauritshuis in Den Haag en het Frans Hals Museum in Haarlem... hebben twee schilderijen van Frans Hals gekocht. Daarop staan een zingend meisje en een vioolspelende jongen... Kinderportretten werden rond 1628 gemaakt. De musea betaalden er 7,8 miljoen euro voor. Het weer. Vannacht valt er zo nu en dan wat regen. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen begint regenachtig, maar in de middag is het tijdelijk droger...